Jan van der Putten met het NOS-journaal. Veel bedrijven die leveren aan de offshore-industrie hebben het moeilijk door de aanhoudend lage olieprijs. Steeds meer bedrijven die betrokken zijn bij de winning van olie en gas dreigen failliet te gaan. Ook liggen verschillende olieplatforms stil in de havens van Den Helder en IJmuiden. Vorig jaar is de olieprijs meer dan gehalveerd vanwege de lage prijs en wereldwijd in de oliesector al meer dan 250.000 banen geschrapt. Bedrijven stellen investeringen uit en om kosten te besparen worden onrendabele boorinstallaties opgedoekt. Zoals verwacht zijn de aandeelhouders van Shell akkoord gegaan met de overname van gasproductiebedrijf British Gas. Shell betaalt zo'n 50 miljard euro. Het is de grootste overname door een Nederlands bedrijf uit de geschiedenis. British Gas heeft grote olie- en gasreserves. Bij Shell vallen de voorraden tegen. Samen vormen de twee bedrijven het grootste LNG-productiebedrijf ter wereld. Morgen stemmen de aandeelhouders van British Gas over de overname. In Turkije zijn zware straffen geëist tegen twee journalisten. De openbaar aanklager eiste tweemaal levenslang en nog eens 30 jaar cel. De twee worden beschuldigd van spionage en een poging de Turkse staat omver te werpen. Ze zouden ook hulp hebben gegeven aan een terroristische organisatie. De journalisten hadden een artikel en foto's gepubliceerd over een wapenleverantie van Turkije aan Syrische extremisten. De autoriteiten hadden bepaald dat daar niets over gepubliceerd mocht worden. De Tweede Kamer vindt het frustrerend dat de commissie Schouten geen schuldige heeft gevonden. De commissie deed onderzoek naar het lekken uit de commissie Stiekem. Een meerderheid wil dat de wet over ambtsmisdrijven door politici zo snel mogelijk wordt aangepast. Nu is het vrijwel onmogelijk om een pleger van een politiek ambtsmisdrijf op te sporen en te vervolgen.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 Voor zover dat een beetje interessant is natuurlijk. Uh, ja, ik ga u even vertellen wat we vandaag gaan doen. We, gaan, eh, we hebben vandaag... Eh, ik heb zes LP's mee van huis gesleept. En dat zijn de eerste zes LP's van Exception. na de zesde LP kwam er ineens een andere formatie. Met name Rick van der Linden werd toen min of meer de band uitgedonderd. En dat was ook het einde van Exception eigenlijk. En er, kwamen daarna nog wel weer nieuwe platen. Maar dat was hoofdzakelijk herhalingen van oud werk. Eh, nieuwe opnamen van uh, oud werk. Maar nu, ik heb dus de eerste zes LP's van Exception meegenomen. En dan gaan we een mix uitdraaien de komende twee uur. En waarom doen we dat? Nou, eh, ik had het in het vorige uur al een keer verteld. Maar ik vertel het u nog een keer. Vandaag namelijk, het is 27 januari. En... Vandaag is het exact tien jaar geleden dat eh, ik mijn eh, vriend Rick van der Linden... Eh, ja, te graven. Nou, ik niet te graven toch. Nee, we speelden de, vond de uitvaartplechtigheid plaats in een kerk in Hogeveen. Omdat Rick op 22 januari van 2006 <clears throat> als gevolg van een herseninfarct overleden is. Veel te jong natuurlijk, hij was nog geen 60 jaar. En eh, ik meende dat het misschien dan wel eens goed was. Vaak, juist ook omdat je deze muziek niet meer zo vaak hoort op, eh, op de radio. Misschien wel, vond ik het wel een goed idee om eens eh, daar weer eens even een, twee uurtjes lang aandacht aan te besteden aan de geweldige muziek die de band Exception onder leiding van Rick van der Linden gemaakt heeft. Tien jaar geleden, om, omstreeks deze tijd, nou, het was iets eerder geloof ik. Ik weet niet meer precies de tijd hoor. Maar ik dacht rond een uur of twaalf. Vond die uitvaartplechtigheid plaats in eh, de Hoofdstraatkerk in Hogeveen. Waar hij op dat moment eh, dus woonde. En ehm, dat werd eh, gedaan door een aantal muzikanten. Die een lijstje wat we samengesteld hadden hadden bekeken. En we hadden het niet gerepeteerd, want daar was geen tijd natuurlijk voor. Eh, want het, er zaten vijf dagen tussen, dus dan kan je niet dat allemaal regelen. Maar ehm, met een aantal muzikanten hebben we toen eh, stukken van Exception van Rick, arrangementen van Rick gespeeld. En eh, dat was heel indrukwekkend. de muzikanten die eraan meededen, dat waren mijzelf, dus naast mijzelf, Jan-Peter Bast op uh, Helmond Kees van der Laars op bas, Paul Bakker en Johan Slager op gitaar. Pieter Voogd, eh, Max Werner en Charles Duif op drums. En Dick Remelink eh, op, op saxofoon. Dat is een eh, heel indrukwekkend gebeuren. En ik weet dat de kist van waar de, het stoffelijk overschot in zat... die stond tussen ons in, waar we speelden. En, ehm, oh ja, ik moet ook nog even vertellen dat naast ons... werden er ook nog performances gedaan door Jan Veen op het orgel kerkorgel. En eh, Jan Akkerman was er ook. En die speelde een prachtig stuk op gitaar. Op akoestische gitaar. Echt helemaal geweldig. En ehm, nou ja, op het moment dat, dat wij eh, een van de stukken van Rick speelden... Ehm, kwam er een, een, een zonnestraal door een raam van die kerk. Dat was heel opvallend. Eh, en die schijnt precies op de kist. En dat was zo'n indrukwekkend iets. Terwijl wij stonden te spelen gebeurde dat. En dat was, eh, dat was zo verschrikkelijk indrukwekkend. Dat, eh, dat vergeet je dan je hele leven niet meer. Goed, nou... Ehm, we gaan eh, gewoon muziek draaien van Exception. wat uh, vinyl 50 betreft, ja, dat moet ik even wachten tot wat er zometeen komt. Ik heb de lijst nog niet gezien. Hij is wel online, maar goed, dat wordt allemaal op afstand even geregeld. Dus het komt allemaal goed. Ik begin met Exception. En dat is natuurlijk de eerste grote hit die ze hadden. De Fifth, Na de Vijfde Symfonie van Beethoven.